Levi van Eck met het NOS-journaal. In Ter Apel worden vanaf maandag vier straatcoaches ingezet... tegen de overlast door asielzoekers. Het gaat om een proef van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Inwoners van Ter Apel kampen met overlast van asielzoekers uit het aanmeldcentrum. Het gaat onder meer om winkeldiefstallen en vernielingen. In veel gevallen zijn de overlastgevers veilige landers... asielzoekers die nauwelijks kans maken op een verblijfsvergunning... De straatcoaches in Ter Apel krijgen geen bijzondere bevoegdheid... maar moeten de overlastveroorzakers gaan aanspreken. Voor het eerst heeft Iran toegegeven drones te hebben geleverd aan Rusland. De afgelopen weken zette Rusland op grote schaal drones in... om doelen in Oekraïne te bombarderen. Iran ontkende de levering altijd... ondanks beschuldigingen van de Verenigde Staten en Oekraïne... Nu zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken dat zijn land Rusland wel degelijk van een beperkt aantal drones heeft voorzien, maar dat dat is gebeurd voor de Russische invasie in Oekraïne. In een nachtclub in Rusland zijn zeker 13 mensen omgekomen door een brand. Dat gebeurde in een stad zo'n 300 kilometer ten noordwesten van Moskou. De brand zou zijn ontstaan door een lichtkogel die werd afgevuurd na een ruzie. Kort daarna stortte het dak in. Twaalf gemeenten hebben voor de jaarwisseling een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk afgekondigd. En twee gemeenten stellen zo'n verbod volgend jaar in, blijkt uit een rondgang van de NOS. De afgelopen twee jaarwisselingen was het afsteken van vuurwerk in het hele land verboden vanwege corona. Dit jaar gelden de in 2020 afgesproken regels weer. Dat wil zeggen alleen sier- en geen knalvuurwerk. Twaalf gemeenten vinden die regels niet ver genoeg gaan... en kondigen daarom een algeheel verbod op vuurwerk af. Het weer vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Lokaal kan er dan een bui vallen. Het wordt zo'n 12 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en dan opnieuw een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat nog een file op de ring van Amsterdam.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 Ik heb niets liever, mij darling Liever spend ik met jou de morning Maar het eind van de maand is calling Mijn phone lief zou ik jou bellen Maar zit kwap te tellen Kan Totdat ik anders doe, dat is omdat ik ook anders ben. Ik kan niet altijd komen naar je toe. Waarom begrijp jij niet waarom ik rent? Trapagaas, ik kan niet zomaar opstappen. Ik zoek pap, zoek pap, wil niet terug naar hoe het was, na. Nou. Liefst wou ik jou bellen, maar zit kwap te tellen.